Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Facebook gaat meer doen om kinderen te beschermen. Het bedrijf komt met allerlei nieuwe functies op de apps. Zo krijgen jongeren straks een melding op Instagram... waarin staat dat ze misschien even een pauze moeten nemen. Ook krijgen ze waarschuwingen als ze vaak naar berichten kijken... die ze beter niet kunnen zien. Experts zijn sceptisch. Die denken dat de maatregelen weinig effect gaan hebben. Universiteiten gaan wetenschappers die worden bedreigd beter helpen. Volgens de universiteiten wordt het geweld steeds heftiger. Wetenschappers worden thuis opgezocht en ook op social media krijgen ze heel wat scheldpartijen te verduren. Universiteiten gaan voortaan aangifte doen en er komt op iedere universiteit een plek waar wetenschappers hulp kunnen vragen. De clubicoon van Rode JC heeft eindelijk weer een nieuwe baan. Oud-profvoetballer en trainer Erik van der Leur werd door de nieuwe investeerder weggestuurd en zat, zat sindsdien depressief thuis. Inmiddels heeft hij een opvallende transfer gemaakt. Hij is mbo-mentor. Superleuk, zegt hij tegen Hart van Nederland, maar... Het fluitsignaal van de scheidsrechter is toch nog altijd prettiger. Want die schoolbel, eh, als die afgaat, eh, dan zit ik kort bij, eh, bij een eh, zo hard eh, is die. In het nieuwe regeerakkoord moeten plannen komen voor LHBTI-rechten. Dat schrijven clubs die opkomen voor LHBTI'ers in een brief aan politieke partijen. Dat doen ze niet toevallig vandaag. Het is Coming Out Day. Volgens deze onderzoeker wordt er inmiddels makkelijker over bijvoorbeeld homo-gevoelens gepraat dan tien jaar geleden opkomst van sociale media heeft daar een grote rol in gespeeld. Waar jongeren voorheen misschien dachten dat ze de enige waren op school of in de klas, kunnen ze elkaar nu online op een anonieme, vaak eh, vertrouwelijke manier vinden. En dat eh, is een eh, bron van advies en steun. Ja, maar LHBTI'ers krijgen wel vaker te maken met geweld. Het weer, de dag begint op de meeste plekken droog. Een mix van zon en wolken. Vanmiddag vallen er wat buien en het wordt een graad op 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt wat drukker op de weg en hier en daar zijn meerdere dagelijkse files aan het ontstaan. Wat opvalt is onder andere de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Daarvoor Zandhorst 2 kilometer file door een ongeluk.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds vaker sluiten ziekenhuizen tijdelijk de spoedeisende hulp. Dat ziet de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Er is te weinig gekwalificeerd personeel en het aantal patiënten met complexe problemen stijgt. Universiteiten willen meer doen voor bedreigde wetenschappers. Zo gaan ze standaard aangifte doen bij bedreigingen en intimidatie. Volgens de koepelorganisatie worden wetenschappers steeds vaker thuis opgezocht... of bedreigd op sociale media. De politie in Londen stopt het onderzoek in de misbruikzaak rond de Britse prins Andrew. In de zaak wordt Andrew beschuldigd door een vrouw die zegt dat ze als minderjarige seks met hem moest hebben.